Vooral meegens met het NOS-journaal. De nationale ombudsman van Zutphen pleit voor één loket... voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bij de overheid lopen ze nu tegen onredelijke drempels op... constateert Van Zutphen. Dat maakt het onnodig tijdrovend en ingewikkeld... om de juiste zorg te vinden. In het rapport Borg de Zorg zegt Van Zutphen verder... dat mensen behoefte hebben aan een onafhankelijke en vaste begeleider... die informeert, meedenkt en regelt... In een reactie zei minister De Jonge dat hij weinig voelt voor de aanpak die de ombudsman bepleit. Staatssecretaris Harbers moet van de Raad van State opnieuw de asielstatus van twee Afghaanse en een Somalische vrouw beoordelen. De vrouwen zeggen dat ze te westers zijn om terug te keren naar hun eigen land. Maar alleen als een vrouw bijvoorbeeld minder gelovig is geworden, waardoor ze bij terugkeer gevaar loopt, kan dat reden zijn voor asiel. Dat heeft de staatssecretaris onvoldoende onderzocht. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar het gebruik van verf met chroom 6 in een werkplaats van de Nederlandse spoorwegen in Tilburg. Het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving daarover in het Brabants Dagblad. Tussen 2004 en 2011 knapten ruim 800 bijstandsgerechtigden in de werkplaats Oude Treinen op. Jaren later werd duidelijk dat de verf die toen van de treinen werd geschuurd het kankerverwekkende chroom 6 kon bevatten. In de zaak Milika van Doorn is tegen de verdachte 20 jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het OM heeft hij de vrouw in 1992 verkracht en gedood.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl/slash auto.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 You're so unbelievable. You're unbelievable. on the ground. I'm listening, but there's no sound. Isn't anyone? you off my mind. gotta convince you that you shouldn't fall asleep. It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind.